Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Opsporing Verzocht komt morgen live vanuit Terborg onder Doetinchem. In die plaats werd meer dan 20 jaar geleden Tony Terhorst doodgeschoten... nadat twee vluchtende overvallers hem op straat waren tegengekomen. Het tv-programma hoopt dat er bruikbare tips binnenkomen in de cold case-zaak. De broer van Tony gelooft er sterk in dat andere inwoners van de stad meer weten over de moord. Ronnie Flex roept zijn fans op om morgen naar Rotterdam te komen... voor een protest tegen zijn voormalige platenlabel. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt... door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Ronnie Flex probeerde ze gelijk te halen via de rechter... maar die zaak verloor hij vorige maand. Flex was meerderjarig toen hij het tekende. De artiest werd beroemd door het nummer Drank en Drugs... dat op zijn eerste album staat. Mensen die vanuit Jemen naar Nederland vluchten... krijgen niet automatisch meer een verblijfsvergunning. De eisen zijn aangescherpt omdat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... wat veiliger is geworden doordat er minder wordt gevochten. Bij de asielaanvragen moet nu ook de persoonlijke situatie worden meegewogen door de IND. Journalisten, activisten en politici die kritisch zijn op de autoriteiten... krijgen juist sneller een vergunning. Jemen wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog. Raymond van Barneveld heeft zijn eerste dartstitel in ruim drie jaar gewonnen. Hij won het PDC-toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg Barney de nummer 16 van de wereld met 8-1. Van Barneveld verdient door de zegen 17.500 euro. Het weer, vannacht af en toe opklaringen. De temperatuur daalt landinwaarts naar een graad of 4.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 baby. And now it's all just a shame, that I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it, don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about uh. it, feeling the blues about yeah. it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. should better.